Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Heemskerk in Noord-Holland is een mogelijk geval van Lassa-koorts opgedoken. Dat is een besmettelijke ziekte die vooral in West-Afrika voorkomt. Een 37-jarige man die onlangs in een tropisch land was... meldde zich met klachten bij de huisarts. Hij werd daar meteen in quarantaine geplaatst... en ligt nu in het ziekenhuis in Leiden. De klachten zijn onder controle. Ook drie praktijkmedewerkers en twee ambulancemedewerkers... moesten enige tijd in quarantaine, maar zijn inmiddels weer thuis. De straten rond de praktijk in Heemskerk waren urenlang afgesloten. Op dit moment is er een uitbraak van Lassa-koorts in Nigeria. Daar zijn 98 doden gevallen. De kans dat het virus zich in Nederland verspreidt is volgens het RIVM klein. Armenië en Azerbeidzjan zijn het eens geworden over een vredesverdrag. De landen hebben al decennia strijd, vooral over nagorno karabach dat tot 2023 een Armeense enclave was in Azerbeidzjan. Toen de enclave werd ingenomen, vluchtte de Armeense bevolking... en hun geschiedenis wordt nu snel uitgewist. Het akkoord is een plotselinge doorbraak in het moeizame vredesproces. Armenië lijkt nu bereid te zijn de grondwet aan te passen... om de indruk weg te nemen dat het land Nagorno-Karabakh nog claimt. Maar daarover moet nog wel een referendum worden gehouden. Azerbeidzjan heeft beloofd geen troepen aan de grens te stationeren. Zangeres Marianne Faithful heeft postuum een nieuw nummer uitgebracht. Het heet Burning Moonlight en is sinds vannacht te beluisteren. Begin juni volgen nog drie nummers. Faithful nam de nummers vorig jaar op met het idee ze in februari uit te brengen... maar eind januari overleed ze op 78-jarige leeftijd. Haar zoon zegt dat de zangeres er tot het laatste moment naar uitkeek om de nummers uit te brengen... als voltooiing en viering van haar bijzondere carrière. Het weer... Vannacht hier en daar een bui.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 I get those goosebumps every time, yeah When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every yeah, 713 Through the 281, yeah, I'm riding Why they on me? Why they on me? I'm flying Sippin' low-key I'm zipping low-key in Onyx Find a rider When I'm pulling up right beside you Pop star Lil Mariah When I text kick game wireless Throw a stack on the Bible Never Snapchat or took Molly She fall through plenty Her and all her guineas Yeah, we at the top floor Right there off Duini yeah.